De premier vindt dat er niet te snel conclusies moeten worden getrokken. Minister Hennis wil nog weinig kwijt over de militair en zegt dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt. Frankrijk en Duitsland komen met een nieuw voorstel voor een vluchtelingenbeleid in Europa. President Hollande en bondskanselier Merkel willen vluchtelingen zo goed mogelijk verspreiden. En daarom wordt er voor elk land bepaald hoeveel vluchtelingen dat land minimaal moet opvangen. Verder moet er een beter terugkeerbeleid komen voor economische vluchtelingen. Het Openbaar Ministerie wil van het RIVM vertrouwelijke informatie over de baby die vorig jaar in een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam werd gevonden. Het is nog altijd niet duidelijk wie de moeder is. Het gaat het OM om de gegevens over de hielprik die baby's kort na hun geboorte krijgen. Als het RIVM die data niet wil geven, stapt het OM mogelijk naar de rechter. De politie in Amsterdam heeft een verdachte opgepakt voor de verkrachting van een vrouw van 75. Het is een 28-jarige man. Hij wordt verdacht van zware mishandeling, verkrachting en beroving. De politie kwam de man op het spoor door een DNA-match. De vrouw werd eind juli door de man gegrepen toen ze haar hondjes uitliet. De Nederlandse wielrenner Danny van Poppel heeft de twaalfde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Het is al de derde Nederlandse overwinning tijdens de Vuelta. De Italiaan Aru blijft leider in het klassement en Tom Dumoulin staat ook na vandaag derde. Het weer, vanavond is het overwegend droog. Later vannacht vanuit het noordwest opnieuw buien. En de temperatuur daalt naar 14 tot 7 graden. Morgen overdag wat buien, lokaal met onweer. En het wordt dan niet warmer dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat tussen Breukelen en Utrecht 9 kilometer file. Ook op de A2 tussen Culemborg en Waardenburg 9. A12 Den Haag-Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Ook op de A12 verderop bij Reewijk 9 kilometer. De A20 dan Hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen 11 kilometer.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 En we zijn er vandaag tot en met 8 uur. Maar goed, jullie zijn natuurlijk benieuwd waar we het allemaal over gaan hebben. Rond kort over 6 gaan we de top 5 games doen. Rond de half 7 de dier van de week met de naam Meis. Om kort voor zeven het weer. Om 7 uur hebben we een kleine pauze, dan komt het nieuws. Om kwart over 7 evenementen in Zandvoort voor de jeugd. Om half 8 eh, de top 5 films. En om kwart voor 8 hebben we wat speciaals.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 Daar staat Mad Max. Op nummer 4 staat Metal Gear Solid 5, de Phantom Pain. Op 3 Forza Motorsport 6. Daar zit ik nogal op te wachten, want ik hou echt van racen. Op 2 Pro Evolution Soccer 2016. En op nummer 1, nummer 1. Oh, ik kan niet wachten. Nummer 1. Daar staat FIFA 16. die ga ik ook denk ik kopen. Ja, ook voor voetbal. Ik hou eigenlijk overal van. Alleen niet zoveel van het schieten. Ik vind, ik vind dat helemaal nergens op slaan.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 Meis is een eh, wat onzekere dame die even de tijd nodig heeft om je te leren kennen. Als ze je eenmaal kent, is het een echt knuffelaarster en wil ze graag je volledige aandacht. Ze is soms wat angstig en naar vreemde mensen en zoekt daarom een rustig huis zonder jonge kinderen. Ze is niet erg gek op andere dieren en aandacht delen. Een huis voor haar alleen zou dus ideaal zijn. Bent u al gevallen voor dit schattige koppie? Kom er snel eens langs om kennis te met haar te maken. Ze wachten al op u. Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Het telefoonnummer is 023 571 3888 023 571 3888. Of ga naar wwwdierenthuiskinderland.nl. Het dierenthuis is geopend van 11 tot en met 4 op maandag tot en met zaterdag. Dus dat betekent dat ze zondag gesloten zijn. Wij gaan weer verder met de muziek. Hier is Policeman. Hey, Mr. Policeman. I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle So I hit the road and I end up in a yardy party. Baby was moving like a naughty shorty. Need discipline, she need discipline. Need to put her on a lockdown, no visiting. Yeah, handcuffs to maintain the connection. This baton is a rod of correction. Discipline, she need discipline. Need to put her on a lockdown, no visiting.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 En bij die buien neemt geleidelijk de kans op onweer toe. De westenwind draait naar het noordwesten en neemt toe naar vrij krachtig in de polder en naar krachtig tot hart en zee. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Morgen is het, uit, is het wisselend bewolkt. Er vallen er regelmatig buien en bij die buien is er ook kans op onweer. Tussen de buien schijnt ook de zon. De wind waait vrij krachtig tot hard uit het noordwesten en de temperatuur wordt opnieuw niet hoger dan 16 graden. Tot zover het nieuws. Wij gaan weer verder met de muziek. It's too hard to I got the sheets on the floor, nothing on me. Dan hebben we pauze. Daarna ben ik terug met het tweede uur van CFM Jong Zandvoort...